Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem... omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief gekeken wordt naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Op de kerstmarkt van Maastricht op het Vrijthof is een grote vechtpartij geweest vanavond. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Een groep van ongeveer 15 personen gingen met elkaar op de vuist. Drie mannen zijn opgepakt. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. In Egypte zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Ondanks zware economische problemen en een kelderende munteenheid... zal zittend president Sisi vrijwel zeker de winst pakken. De aandacht voor binnenlandse problemen wordt overschaduwd... door de oorlog in de naburige Gazastrook. De verkiezingen zijn verspreid over drie dagen. Het officiële resultaat volgt op 18 december. Qua uitkomst wordt geen verrassing verwacht. De vorige twee presidentsverkiezingen kreeg ex-generaal Sisi 97% van de stemmen. Werknemers van het wereldberoemde Parijse sterrenhotel De Ritz hebben na dagen zoeken een zeer waardevolle ring in een stofzuigerzak gevonden. Een gast uit Maleisië had een ring met een waarde van 750.000 euro vrijdag in haar kamer achtergelaten en was gaan winkelen. Toen ze terugkwam was het sieraad weg en wees de vrouw met een beschuldigende ringvinger naar het hotelpersoneel. De beveiliging van het hotel zette een zoekactie op touw en met succes. Vandaag werd het sieraad gevonden in een stofzuigerzak. Het weer. De hele nacht nog kans op een buitje. De minima liggen tussen 7 en 9 graden. Ook morgenochtend verspreidt over het land nog wat buien.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 Maar werd zijn ijs vast in het, nou dat wordt de middel waar. Dan staan ze niet te klein en al hebben ze je Het Uit die ze krijgen is de van het veld. Het uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boerden met toenden, ze bleven altijd. tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. us seem to be real shit.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 am getting bigger. Okay. Zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, zip me ears, and I'm getting bigger.